Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Schiphol moet kunnen doorgroeien naar 540.000 vluchten per jaar. Dat zijn 40.000 meer vluchten dan nu is toegestaan. Dat staat in het concept Milieueffectrapport over Schiphol. Tot 2020 is Schiphol gebonden aan een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Die grens is nu al bereikt. Voor de periode na 2020 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt... en het Milieueffectrapport is daarbij leidend. Volgens de onderzoekers worden vliegtuigen steeds stiller. Uiteindelijk moet het kabinet besluiten of het advies wordt overgenomen. In binnen- en buitenland wordt vandaag aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. In Rotterdam kleuren gebouwen vanavond oranje. In Spanje is in tientallen steden en dorpen gedemonstreerd. De voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Tajani... tekende op een persconferentie over de brexit in Brussel... een rode streep onder zijn oog om aandacht te vragen. De internationale dag tegen geweld tegen vrouwen is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Volgens de VN krijgen 1 op de drie vrouwen en meisjes in hun leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Zuid-Italië is opnieuw getroffen door noodweer. Een tornado raasde over de stad Crotone en beschadigde woningen, bomen en een winkelcentrum. In San Felice Circeo, net onder Rome, veroorzaakte zware regenval een enorm zinkgat. Een auto belandde erin, maar niemand raakte gewond. Italië kampt de laatste tijd vaker met extreem weer. Dit komt doordat warme lucht in het zuiden van Europa botst met koude lucht rond de Alpen. De komende dagen blijft het slecht weer in Zuid-Europa. En de laatste Formule 1-race van dit seizoen is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. De Duitser Sebastian Vettel werd in Abu Dhabi tweede. En Max Verstappen werd derde. Het was de elfde podiumplaats voor de Nederlander. Hij is vierde geworden in het eindklassement van de Formule 1. En dan het weer. Vanavond is er kans op wat motregen.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl/slash autoverzekering.